Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Van de 1400 kinderen die geen verblijfsvergunning kregen... zijn er maar 80 aantoonbaar vertrokken... Het gaat in alle gevallen om minderjarigen... die op het moment van de aanvraag al tenminste vijf jaar in Nederland waren. Een groot deel is op dit moment zelfs al tien jaar in Nederland. Staatssecretaris Harbers noemt het aantal afgewezen minderjarigen... dat daadwerkelijk is vertrokken veel te laag. In Veen in Overijssel waren gisteren negen inbraken op één dag. Dat gebeurde in negen uur tijd, allemaal in dezelfde woonwijk. Vier adressen zijn in dezelfde straat. Overal kwamen de daders binnen door een raam open te breken. Het is onduidelijk wat er is gestolen in Vriezenveen. Rond kerst wordt er veel meer ingebroken dan anders. Veel mensen zitten dan niet thuis. Verzekeraars krijgen over de kerstperiode twee keer zoveel claims van inbraak binnen. In Limburg en Brabant heerst een zeer besmettelijk griepvirus bij paarden. Op 40 tot 50 bedrijven in het zuidoosten van het land zijn paarden ziek. Volgens de Universiteit Utrecht is de omvang van de griep de laatste vijf jaar niet zo groot geweest. Mensen kunnen niet ziek worden van het virus. De pianospeelactie van Bas Schipper heeft tot nu toe ruim 50.000 euro opgeleverd. Dat is tien keer meer dan verwacht. Bas Schipper van 12 haalde geld op voor onderzoek naar diabetes. Hij speelde gisteren in één dag op alle treinstations waar een piano staat. En dat deed hij in recordtijd. De actie van Bas is een van de acties die overal in het land zijn gestart... na een verzoek van het Diabetesfonds. Dat heeft tot nu toe in totaal bijna 160.000 euro opgeleverd. Het weer bewolkt en regen, in het zuidwesten wat droger en het is een graad of 9. Morgen droog en wat zon en 6 tot 9 graden. De kerstdagen ook droog, maar dan is het wel wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A10, de ring van Amsterdam.